7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet maakt een einde aan de zelfstandigheid van ProRail, melden Haagse bronnen aan de NOS. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende problemen op het spoor. Het kabinet wil dat het onderhoud verbetert en wil ook meer zicht hebben op de financiën van ProRail. Twintig jaar geleden werd de spoorbeheerder verzelfstandigd. De overheid heeft wel alle aandelen in handen, maar kan zich niet direct met de bedrijfsvoering bemoeien. Het plan is nu om ProRail onder te brengen bij het ministerie van Infrastructuur. ProRail noemt het besluit onverstandig en overhaast, omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van zo'n reorganisatie. Aruba is boos over de benoeming van een nieuwe gouverneur. De regering in Den Haag heeft Alfonso Boekhout benoemd... maar daar is de Arubaanse premier Eeman het niet mee eens. Die had een eigen kandidaat voorgedragen. Normaal gesproken neemt Den Haag die keuze over, maar in dit geval dus niet. In een brief schrijft Eeman dat de benoeming van Boekhout onrechtmatig is. Hij eist een gesprek daarover met premier Rutte. De Nederlandse regering zegt dat alles volgens de regels is verlopen. De N3 bij Dordrecht heeft ernstig te lijden onder de vrachtwagens die omrijden omdat ze niet over de Merwedebrug bij Gorkum mogen. De N3 is al in slechte staat, zegt de lokale VVD. En met al dat vrachtverkeer wordt dat nog erger. De Merwedebrug is dicht voor zwaar verkeer omdat er haarscheurtjes zijn ontdekt. Veel chauffeurs rijden daarom via de A15 en de A16, maar dan moeten ze ook 9 kilometer over de randweg Dordrecht. De lokale VVD wil dat de gemeente snel maatregelen neemt. In de eredivisie heeft Ajax simpel gewonnen van ADO Den Haag. Het werd in Den Haag 2-0 voor de Amsterdammers. Daardoor blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord... dat vanmiddag op de valreep met 2-1 won van NEC. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 blijft daarmee 5 punten. De andere uitslagen van vandaag... Twente pex 2-2 en Excelsior Rode JC 0-1. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen klaart het vanuit het westen weer op.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 En vandaag gaan we het hebben over de grote stemmen uit de geschiedenis. Het betekent dat u ook wat historische opnamen te horen krijgt van heel lang geleden. Eh, u kunt u voorstellen, Pavarotti, eh, Domingo Carreras, Montserrat Caballé, Maria Callas. Nou ja, ze komen allemaal in dit programma voorbij. We beginnen met de drie tenoren. Luciano Pavarotti, eh, José Carreras en Placido Domingo. En zij zingen uit Turandot, gaan zij zingen het bekende Nessun Dorma. tua fredda storia Zo, dan kun je een mooiere opening hebben dan eh, deze van de drie beroemde tenoren Luciano Pavarotti, José Carreras en Placido Domingo. En zij zongen uit Turandot van Puccini het overbekende eh, Nessun Dorma. We gaan eh, naar de volgende prachtige stem uit de operageschiedenis, en Griekse zangeres die eh, nog steeds wordt geëerd als een van de aller, allergrootste sopranen die de wereld ooit gekend heeft. En dan hebben we het natuurlijk over Maria Callas. Zij gaat uit eh, Carmen van Georges Bizet gaat zij zingen de Habanera L'amour est un oiseau rebelle. met de grootste opera-stemmen uit de geschiedenis. En eh, als u wat nadere informatie wilt, die komt op onze Facebookpagina, biografieën en zo. Want anders moeten we zoveel praten. Dus biografieën en, en, en nadere informatie over de zangers kunt u terugvinden op onze Facebookpagina. Uh, eh, ZFM Klassiek of ZFM Klassiek. We gaan eh, verder met een andere meneer uit Duitsland. Een man die ook heel bekend is geworden door zijn operettevertolkingen. Maar ook wel degelijk heel serieus opera zong. En dan heb ik het over Rudolf Schock. En Rudolf Schock gaat voor u zingen. En dan moet ik weer mijn beste Duits naar voren halen. Nein, langer trag ich nicht die kwalen. En dat komt uit de opera Der Freischütz van eh, Carlo, eh, Maria van Weber. Politik wahren, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen Glück meine Hand? reiche Beute und wie über eigenes Glück drohen wohl dem Mörder freute sie der Himmel mich verlassen. Die Vorsicht ganz ihr Aug gewann, lässt nicht ab vom treuen Hoffen. Max, bring gute Zeichen mit, Max, bring gute Zeichen mit. Wenn sich rauschen regen, wenn sie wohl, es sei mein Fuß, hüpft vor Freude schitterende muziek. We gaan een, eh, eigenlijk een beetje een, een zijsprongetje maken. Uh, eh, dat hoort niet helemaal tot de klassieke muziek. Denkt men. Ik vind eigenlijk van wel. In 1961 kwam eh, de film The West Side Story uit. Met natuurlijk prachtige muziek daarbij van Leonard Bernstein. Ehm, in de jaren 90 deed hij het nog eens dunnetjes over en maakte hij er een zeg maar klassieke versie van. Met een symfonieorkest en met de grootste stemmen die je maar kunt voorstellen. En dan praat ik dus ook wederom over uh, José Carreras en Kiri Te Kanawa uit Nieuw-Zeeland. Een uh, fantastisch koppel. En die opname heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik vond eigenlijk dat het in dit programma niet mocht ontbreken. We gaan uit deze prachtige klassieke versie van de West Side Story dus luisteren naar José Carreras, Kiri Tekenawa met Tonight. Maria! Maria. Quiet. Come down. No. Maria. Please. If Bernardo. He's at the dance. Come down. He will soon bring Anita home. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Forever! Then I'm coming up. Maria! Momentito, Mama! Maria! Maria! Calladito! Shh! It is dangerous. I'm not one of them. You are. But to me, you are not. Just as I am one of them. To me, you are all the. Veruca? His pet name for me. I like him. He will like me? No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you. You see? I see you. See only me. Only you. You're the only thing I I'm not afraid. You are strict with me. Please. I love you. Yes, yes. Hurry. Go. Buenas noches. Buenas noches. Wait! When will I see you? Tomorrow. I work at the bridal shop. Come there. At sundown. Yes. Good night. Good night. Tony! Shh. Come to the back door. See. Si. Tony! What does Tony stand for? Anton. Te adoro, Anton. Te adoro, Maria. weet niet hoe het komt, maar ik hou het nooit droog als ik dit hoor. Dat had ik als jochie van 14 al toen ik de film voor het eerst zag. En nu gebeurt het gewoon weer. Dat, dit is zo emotioneel en zo verschrikkelijk mooi. Deze muziek van Bernstein en dan die twee prachtige stemmen van Carreras en Tekenawa... die dit klassieke stuk uit West Side Story voor u vertolkten. Tonight. Erg mooi, al zeg ik het zelf. We gaan eh, een paar hele historische opnames draaien nu. Dat zijn hele oude opnamen. Ze kraken ook. Eh, maar ja, dat kan ook niet anders. Het zijn opnames van, denk ik, van eh, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus loop niet gelijk naar de radio om allerlei instellingen te veranderen. Het ligt gewoon aan de opname. Want ze zijn heel oud. De eerste die wij voor u gaan draaien, dat is Enrico Caruso. En Caruso is natuurlijk een voorbeeld voor ook de drie tenoren daarna. Eh, onder andere Pavarotti was helemaal gek van hem. En Enrico Caruso was natuurlijk een grote Italiaanse tenor. En van hem gaan wij draaien Una Fortiva Lagrima uit L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti. come on. het eh, leuke is nog om te vermelden natuurlijk dat eh, meneer Caruso de eerste operazanger ter wereld was die een plaat maakte. Of dat deze opname is geweest, dat kan ik u helaas niet vertellen. Maar ik denk wel dat het eh, ongeveer uit deze periode kwam. Dit was echt een hele oude opname eh, uit het begin van de vorige eeuw. En het was waarschijnlijk gekopieerd van een hele oude 78 toerenplaat. Maar het is natuurlijk wel prachtig om dit eens te horen, dat dit nog bestaat volgende dame is ook weer zo'n grootheid uit de operawereld. En ehm, een dame met ook weer een fantastische sopraanstem. Uh, wat we nu gaan doen is een, eh, niet een opname uit een opera, maar uit een oratorium. En ook dat deden deze mensen natuurlijk. We gaan het hebben over Elisabeth Schwarzkopf. En zij gaat uit De Messiah van George Friedrich Handel zingen Er weidet zijn Herde. Elisabeth Schwarzkopf. En ze kwamen er eh, juist achter dat eh, de opname die u eerder hoorde van eh, Caruso... dat dat de, een van de allereerste grammofoonplaten ter wereld was. de datum is vermoedelijk zo 1902 of 1903. Het was niet, was niet dit, dit nummer. Hij had daarvoor al een andere opname gemaakt. Dus was niet deze. Maar in ieder geval, dan weet u dat ook weer. En de informatie verder over de zangers komt apart te staan op onze Facebookpagina. Zodat u nog wat meer gegevens kunt eh, gaan eh, lezen over de fantastische stemmen die we vandaag hebben. We gaan eh, nu even kijken naar eh, Dietrich Fischer-Dieskau. Dat is eh, de volgende zanger die wij gaan behoren. Dit is een heel eenvoudig stuk met alleen maar pianobegeleiding. Heel mooi, maar het is dan ook wel die forelle van Frans Schubert. einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein. die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßer Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zog er seine Ruten. Das Fischlein, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem sah die Betrogene an, und ich mit regem sah die Betrogene Prachtig, die piano en prachtig die stem van deze Dietrich Fischer Dieskau. Het zijn eh, natuurlijk een heleboel eh, toch wel oudere en vooral ook historische opnames. Ehm, maar ze zijn prachtig om terug te horen, dat wel. Placido Domingo, u heeft hem al eerder gehoord in, ehm, samen met die andere twee. Maar nu doet hij het in zijn eentje. En we gaan een stuk draaien uit de Barbier van Sevilla van eh, Giacchino. Rossini. En het stuk wat we eruit draaien, dat zal u zeer bekend in de oren klinken. Omdat onze eigen Doris het ooit <laughs> ook eens heeft opgenomen met een totaal andere tekst.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 strada col cavaliere con la donnetta tra l'allallera col cavaliere tra la la la la la la la la la la per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la salvigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, hey! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, era pipa, sono impaccato, era pipa. Ja, en het is leuk als je dit dan toch hoort, dat je dan iedere keer ook even aan Doris moet denken. Waarvan ze ooit zeiden dat hij niet zo'n grote timing had <laughs> qua muziek, maar dit toch wel voor elkaar kregen Dat is een hele leuke opname van, moet u maar eens opzoeken. Um, uit de barbier van Sevilla dus. En dit, de, zanger die u hoorde was Placido Domingo. We gaan eh, verder met Richard Tauber. Ook weer zo'n eh, man die eh, in de vijftiger jaren heel groot was. En ook dit is weer een wat historische opname. Dus de geluidskwaliteit is dan misschien iets minder dan u gewend bent. Maar dat kan ook niet anders, want het is een oude opname. Richard Tauber dus gaat eh, zingen voor u Freundlich blick ich auf diese und jene. En dat is een eh, stuk dat voortkomt uit de opera Rigoletto van natuurlijk wie anders Giuseppe Verdi. Magnifici, Kapitän, die, die wie Sterne, wie Sterne, mich erleuchtet und verweben. Doch mich hätten dann jene Schöne, denn ich glühe für keine allein. Die Natur will uns alle beglücken, nur der Weg, der verschönt, Wenn morgen wird mich die andere, die andere freuen, ja morgen, morgen wird mich die andere freuen. Euer Hellung, die du lästigen Banden immer die Schicksal, die Schicksal und Waren, dagen vor dich reine Bewahren, Ei, ei, kann die Liebe gedeihen. Niemand hemmte mich das Auge des Gatten, deiner Reife so fern ich keine Lachen. Wegen Argus, auch ihr kleiner Silber, ein Jahr der Sieger bleibt, der bleibt am Ende, am Ende doch mein, ja, der Sieger bleibt. Ja, ik zei het al, het zijn eh, historische opnames. Eh, die waarschijnlijk dateren, nou, wat zal ik zeggen, jaren 40, 50 van de vorige eeuw, zo'n beetje. Dat geldt ook voor eh, de opname die we nu gaan draaien. Want die is van een tijdgenoot van eh, de vorige zanger Richard Tauber. Dat is namelijk Jozef Schmid. Ook een hele bekende zanger uit die periode. Ik weet, dat, ik weet bijvoorbeeld dat mijn oma daar helemaal gek van was. Die vond dat zo mooi altijd. Die had ook heel veel platen van deze gasten. En dat waren dan... Eh, net geen 78 toerenplaten meer. Dat waren wel LP's. Nou ja, en LP's zijn natuurlijk in de jaren 50 zo'n beetje begonnen. Dus zodoende. Jozef Schmid, die gaat ehm, een prachtig stuk zingen. Und es blitzen die Sterne. En eh, dat komt uit de opera eh, Tosca. En in dit geval van Giacomo Puccini. Roze was dat dus. En weer naar een zangeres. Ook haar heeft u al eerder gehoord in dit programma. Namelijk eh, met dat prachtige duet uit de West Side Story. Kiri Te Kanawa. Ze komt eh, uit Nieuw-Zeeland. Ik vermoed dat ze, gezien haar naam, dat ze toch wel een beetje van Maori afkomst is. Maar in ieder geval, het is een van de grote stemmen. Ook van deze tijd nog steeds. Zij gaat eh, uit La Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart een prachtig stuk zingen. En dat heet Porgi Amor. Kanawa. Ik weet niet of ik het straks goed gezegd heb, maar dan zeg ik het nu in ieder geval goed. Te Kanawa, zo heet ze. En zij zong dus een prachtig stuk van, eh, van, eh, van Mozart uit eh, La Nozze di Figaro. En het stuk dat heette Porgi Amor. En zo, als het zo gaat, dan schiet het lekker op. Is het eerste uur alweer om. En gaan wij ons opmaken voor het NOS Journaal van 8 uur. En we komen zo meteen natuurlijk met nog veel meer moois eh, uit de operawereld uh, bij u terug. En er komen nog een paar prachtige dingen hoor dat kan ik u vast eh, helemaal verzekeren. Mocht u suggesties hebben voor dit programma, eh, ideeën voor, of verzoekjes, laat het ons dan rustig weten via onze Facebookpagina. En daar kunt u alles op kwijt. Wij lezen dat en dan kunnen we proberen daaraan tegemoet te komen. Dus mocht u ideeën hebben, verzoekjes of dingen die u misschien wel eens heel graag zou willen horen, laat het ons gewoon weten. Dan gaan we eraan werken. CFM Klassiek, elke zondagavond tussen 7 en 9 uur. En we gaan u nu meenemen naar het nieuws.